Vijf verdachten zijn aangehouden. Een van hen zou hebben gesjoemeld bij de aanbesteding van bouwprojecten. Door de fraude is zeker 70.000 euro verdwenen. De politie heeft nog geen spoor van de overvallers op het geldtransportbedrijf G4S in Nieuwegein afgelopen nacht. Ze zijn het laatst gezien op de snelweg bij Gorkum toen ze in twee Audi's naar het zuiden reden. Inmiddels is ook de Belgische politie op zoek naar de overvallers. De daders bliezen vanochtend een deur op met explosieven. Het is onbekend hoeveel er is buitgemaakt. Er vielen geen gewonden. De machinist die betrokken was bij het treinongeluk in Stavoren in 2010 wordt niet vervolgd. Het OM heeft dat besloten. De 60-jarige machinist uit Goor reed met een onderhoudstrein door een stoopblok. Vervolgens ging de trein dwars door een watersportwinkel. Een Italiaanse machinist bestuurde de trein onder leiding van de Nederlander. Uit het onderzoek is nu onder meer gebleken dat er gebreken waren aan het baanvak. De monumentale molen in het Friese Burum is waarschijnlijk afgebrand doordat jongens bij de molen bijbels en psalmboeken in brand hadden gestoken. De zes opgepakte jongens zeiden tijdens politieverhoren dat ze die hadden gevonden in een container. Het is volgens de zes nooit de bedoeling geweest om de molen in brand te steken. De oppositie in Syrië wil morgen weer betogen tegen president Assad. Sinds vanochtend vijf uur geldt er een staakt het vuren, maar volgens onbevestigde berichten wordt er in verschillende steden weer geschoten. Verder heeft het Syrische leger zich niet teruggetrokken uit de steden zoals was afgesproken. De Russische minister Lavrov zegt dat het Westen president Assad de tijd moet geven om het vredesplan uit te voeren.